9 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het coronaprotest dat voor zondag was aangekondigd op het Malieveld in Den Haag... mag definitief niet doorgaan. Dat heeft de rechter vandaag bepaald in een spoedzitting. De veiligheidsregio Haaglanden had de demonstratie verboden... omdat de manier waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd... een gevaar zou vormen voor de volksgezondheid. De rechter gaat erin mee dat het op het Malieveld niet mogelijk is... om bij zo'n groot aantal personen een veilige afstand te houden... Ook bestaat het risico dat dan het coronavirus verspreid wordt. De demonstratie van zondag was gericht tegen de coronaspoedwet. De uitslag van de verkiezingen in Suriname is bindend verklaard. De verklaring werd rechtstreeks uitgezonden op de Surinaamse televisie. Surinamers hadden lang uitgekeken naar dit moment. Normaal gesproken is de verklaring een formaliteit... maar het had dit keer een extra lading vanwege de vertraging bij de verkiezingsuitslag... en de aanstaande machtswissel in het land. Bij de verkiezingen in mei haalde oppositieleider Chan Santoki de meeste stemmen. De verwachting is dat hij de nieuwe president wordt. De coronapandemie is aan het versnellen, zo waarschuwt het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Gisteren kwamen er wereldwijd 150.000 bevestigde coronagevallen bij. En dat is het hoogste aantal op een dag tot nu toe. Bijna de helft van de nieuwe besmettingen zijn in Noord- en Zuid-Amerika. Volgens de WHO komen we in een nieuwe, gevaarlijke fase... En daarom moeten maatregelen om het virus in te dammen blijven gelden. De Amerikaanse president Trump zegt verbeterde stukken te hebben ingediend... om ervoor te zorgen dat 650.000 jonge immigranten alsnog het land uit moeten. Het gaat om de zogenoemde Dreamers... immigranten die als kind illegaal Amerika zijn binnengekomen met hun ouders. Onder de regering van Obama waren zij beschermd tegen uitzetting... maar Trump probeert een einde te maken aan die regeling. Het weer, stapelwolken en een enkele bui lossen vanavond snel op...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 We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.